Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het Iraanse nucleaire programma werd afgelopen week gesloten na 22 maanden onderhandelen. In het akkoord staat dat het Iraanse kernprogramma aan banden wordt gelegd. In ruil daarvoor vervallen economische sancties tegen Iran. De Veiligheidsraad en Duitsland hebben beloofd dat Iran in de toekomst net zo wordt behandeld als elk ander land dat vreedzaam kernenergie opwekt. Het wapenembargo blijft wel nog vijf jaar van kracht. Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de rampplek van vlucht MH17. Ze zijn vlak na de crash gemaakt. Een Australische nieuwsorganisatie heeft de beelden naar buiten gebracht. Er zijn pro-Russische rebellen te zien die tussen de wrakstukken lopen. Ze doorzoeken de bagage en lijken verbaasd en geschokt dat er een passagierstoestel is neergehaald. De beelden zouden door de rebellen zelf zijn gemaakt. Vandaag is het precies een jaar geleden dat vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten. Het dodental van twee bomaanslagen op een markt in het noordoosten van Nigeria is opgelopen tot 50. Zo'n 70 mensen raakten gewond. Op de markt was het erg druk. Veel mensen deden er inkopen voor het suikerfeest... waarmee vandaag het einde van de Ramadan wordt gevierd. De aanslag is vermoedelijk het werk van terreurbeweging Boko Haram. De man die in een bioscoop in de Amerikaanse staat Colorado 12 mensen doodschoot is schuldig aan meervoudige moord. Dat heeft een rechtbankjury bepaald. Diezelfde jury bepaalt ook of de 27-jarige James Holmes levenslang of de doodstraf krijgt. Holmes schoot in juni 2012 12 mensen dood in een bioscoop bij de vertoning van de Batman-film The Dark Knight Rises. Toen hij werd aangehouden zei Holmes dat hij de Joker was, een personage uit de Batman-serie. Volgens de jury was hij volledig toerekeningsvatbaar. Het weer, regen- en onweersbuien trekken via het noorden weg. Eh, vanochtend volop zon, het waait flink uit het zuidwesten.